Tienduizenden betogers in de Thaise hoofdstad Bangkok maken zich op voor een nieuwe protestdag tegen de regering. De betogers eisen het aftreden van premier Abhisit en willen nieuwe verkiezingen. Ze zeggen dat de regering illegaal aan de macht is gekomen. De in het rood geklede demonstranten zijn aanhangers van oud-premier Taksin... die in 2006 werd afgezet door het leger. Ze hebben premier Abhisit tot 6 uur vanochtend de tijd gegeven om op te stappen. De premier heeft al gezegd dat hij dat niet zal doen. Het Thaise leger heeft versterkingen gestuurd naar de hoofdstad. Gisteren protesteerden naar schatting 100.000 mensen tegen de regering. Die betoging verliep rustig. De politie van Franeker heeft een groot onderzoek ingesteld naar de dood van een 69-jarige vrouw. De vrouw werd gisteren doodgevonden in haar aanleunwoning. Ze bleek om het leven te zijn gebracht. Sporenonderzoek in de buurt van de woning heeft nog niets opgeleverd. 30 rechercheurs houden een groot buurtonderzoek in de wijk in Franeker. In een groot deel van Chili is gisteravond de stroom uitgevallen. Volgens de autoriteiten zat ongeveer 80% van de bevolking zonder elektriciteit. Onder hen waren de bewoners van de hoofdstad Santiago en de mensen in Concepción... dat zwaar werd getroffen door de aardbeving van eind vorige maand. De stroomuitval zou niets te maken hebben met die beving. Vermoedelijk was kortsluiting in een transformatorstation de oorzaak. In Santiago kwamen 21 metrotreinen vast te staan in tunnels. De brandweer moest tientallen mensen uit liften bevrijden. Na 40 minuten ging in sommige delen van het land het licht weer aan maar de storing is nog niet volledig verholpen.